Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Met nog iets meer dan twee weken te gaan tot de verkiezingen... was gisteravond het eerste tv-debat. Pieter Omtzigt, Dylan Jussieu-Gus en Frans Timmermans stonden tegenover elkaar bij de collega's van RTL. En de belangrijkste vraag was misschien wel, wie wil er in het torentje straks? Ik ben er inderdaad klaar voor. Het is aan de kiezer, maar ik ben er klaar voor. Ik wil graag Nederland op eh, een andere koers zetten. Meneer Omzicht, zij waren duidelijk hoe zit dat met u? Wilt u premier worden van Nederland? Vandaag krijgt u daar geen antwoord op. Maar oh. het gaat mij om dat die agenda uitgevoerd wordt. En dat zou hij ook kunnen doen als Tweede Kamerlid, zegt hij. Het is vannacht gelukt om grote hoeveelheden hulpgoederen de Gazastrook in te krijgen. Er was een grote luchtdropping bij een ziekenhuis. Die werd uitgevoerd door Jordanië. Dat land had het wel afgestemd met Israël. En let goed op als je straks online je Sinterklaas- en kerstinkopen gaat doen. Volgens het AD zijn er dit jaar veel oplichters met webwinkels actief. Die hebben bijvoorbeeld namen als bijenkorfoutlet.nl of schoenenbaas.nl. Als je daar wat bestelt en afrekent, dan krijg je het product helemaal niet geleverd. Volgens de politie zijn er dit jaar duizend van dat soort oplichters online. Dat zijn er 30% meer dan vorig jaar. En voor de 11-jarige Sparta-fan Mats kwam gisteren een droom uit. Hij mocht speaker zijn bij de wedstrijd van zijn club tegen Almere City. Wat het extra bijzonder maakt is dat Mats blind is. Hij kondigde de spelers met veel enthousiasme aan. Eh, ik vond het zelf ook heel erg goed. Eh, het was wel dat ik wat foutjes maakte tegen Almere City. Maar papa zei dat ze ook allemaal moeilijke namen hadden. Dus dat het helemaal niet zo erg was. Sparta verloor met 1-2. Maar Mats had hoe dan ook een topdag. Hij werd door speler Thijs Veldhuis opgehaald van school met een limousine... en kreeg ook nog een shirtje van hem. Het weer nog af en toe opklaringen, maar ook wolken en pittige buien. Aan de kust kan er ook hagel en onweer bij zitten. Het wordt max 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de ochtendspits in volle gang. De meeste files zijn dagelijks, dus betekent niet veel meer vertraging dan een kleine 10 minuten. Een paar uitzonderingen, de A7 Den Oever richting Zaanstad... voor op permanent Noord 8 kilometer file rijden en een kwartier op onthoud. En ook een kwartier vertraging op de N247 Hoorn richting Amsterdam. Voor het schouw rijdt het langzaam over 8 kilometer.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 Israël zegt dat binnen 48 uur de aanval op Gaza-stad kan worden ingezet. VN-organisaties hebben opnieuw opgeroepen tot een staakt het vuren. En Jordanië heeft, in overleg met de Israëlische strijdkrachten... medische hulpgoederen aan parachutes afgeworpen boven de Gazastrook. PostNL heeft in het derde kwartaal een klein verlies geleden. Het bedrijf verstuurde iets meer pakketjes... maar dat was niet genoeg om de gestegen kosten van energie en salarissen op te vangen. Bij Vlaardingen wordt opnieuw geprobeerd om het tweede deel van de Maas-Delta-tunnel af te zinken. De operatie is al twee keer afgebroken na een lekkage en een kabelbreuk.